Met de gesprekken wil Blokhuis de daling van de vaccinatiegraad tegengaan. Sinds vier jaar zit ons land onder de grens van 95 die de Wereldgezondheidsorganisatie als veilig hanteert. Van alle tweejarigen is iets meer dan 90% ingeënt tegen ernstige ziektes als mazelen, polio en kinkhoest. Op het Centraal Station van Utrecht opent SOA AIDS Nederland vandaag een pop-up condoomwinkel. In de winkel kunnen belangstellenden verschillende condooms uitproberen in een speciale paskamer. Met het initiatief wil de organisatie condoomgebruik weer onder de aandacht brengen. In 2009 gebruikte 80% van de seksueel actieve jongeren condooms. In 2017 was dat nog iets meer dan de helft, blijkt uit cijfers van SOA AIDS Nederland. De stichting wijt de afname onder meer aan het feit dat de publiekscampagne voor Veilig Vrijen in 2011 werd gestaakt. In Australië zijn drie mannen opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag beraamden. Volgens de Australische autoriteiten zijn ze door islamitische staat geïnspireerd... en wilden ze in de stad Melbourne toeslaan. De drie probeerden aan semi-automatische wapens te komen. Op het moment dat er genoeg bewijsmateriaal was, greep de politie in. De Nederlandse NTR-documentaire Edgar Keret, een waargebeurd verhaal... heeft in New York een belangrijke televisieprijs gewonnen. De film kreeg een internationale Emmy. In de documentaire onderzoeken de documentairemakers... hoe de Israëlische schrijver Keret zo'n goede verteller kon worden. Daarbij gebruikten ze naast gesprekken met de schrijver zelf... ook animaties en reconstructies. Internationale Emmys worden jaarlijks uitgereikt aan televisieproducties... die buiten de Verenigde Staten gemaakt zijn. Het weer, het is zo goed als droog en er staat een stevige oostenwind. Later vandaag neemt de wind verder toe en wordt het smiddags 3 à 4 graden.